Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. In Berlijn probeert de politie al uren een einde te maken aan de protesten tegen de coronamaatregelen. De politie besloot in te grijpen omdat veel actievoerders zich niet aan die maatregelen hielden... Zag ook onze correspondent in Berlijn. Ik zie hier ook bijna niemand met mondkapjes op. Afstand wordt niet gehouden. Nou, daarom heeft de politie gezegd, dit kan niet meer doorgaan. Er werd een waterkanon ingezet en het was flink onrustig. Er zijn 190 mensen opgepakt en er zouden ook 9 agenten gewond zijn geraakt. Een grote politieactie in Rotterdam. Deze week vielen agenten en medewerkers van de Belastingdienst binnen in 15 huizen en twee bedrijfspanden. 42 kilo kook werd er gevonden, messen, juwelen en 150.000 euro aan contant geld. We hebben een flink geldbedrag aangetroffen in het vriesvak van een woning, in een, in een koelkast. Om aan te geven dat je eh, toch wel goed moet zoeken naar, eh, naar, eh, naar waar het ligt. Het onderzoek richtte zich ook op spookwoningen. Mensen die huizen opkopen en dan verhuren aan criminelen. Zodat die daar ongestoord hun gang kunnen gaan. Op de helft van de adressen waar de politie binnenviel stond officieel niemand of iemand anders ingeschreven. Goed medisch nieuws, want er is geen ebola meer in Congo. Dat komt door een grote vaccinatiecampagne tegen de levensgevaarlijke ziekte. Ruim 40.000 mensen kregen een vaccin. Een vaccin dat ook nog eens bij een temperatuur van min 80 moest worden vervoerd naar afgelegen plekken in het Afrikaanse land. En dat dat lukte is ook weer goed nieuws voor het vervoeren van coronavaccins, want die moeten soms ook ijskoud bewaard worden. De een zet een boom in zijn tuin of legt een vijver aan. Maar Hendrik uit het Harde in Gelderland heeft een hunebed in zijn tuin gebouwd. Met enorme stenen die hij uit Denemarken heeft gehaald. Er moest wel een shovel inhuren. Dat is niet echt zoals de hunebedbouwers dat in de ijstijd deden. Het fascinerende vind ik vooral eh, van waarom mensen eh, zo'n enorm bouwwerk maakten. Want het moet in die tijd een enorme inspanning geweest zijn. Een bouwwerk van 60.000 kilo is het eerste hunebed van Gelderland. Er zijn geen plannen om bezoekers toe te laten. Krijg je het weer nog. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Er kan af en toe regen vallen. En ook morgen overdag trekken er een paar buien over het land.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 Dat doen ze in de Verenigde Staten. Ook de aanvraag voor de Europese Unie zal zeer binnenkort worden gedaan. Oud-toeslagendirecteur Blankenstein legt de schuld van de strenge fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslagen vooral bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daar werd het beleid gemaakt, zei hij tegen de parlementaire onderzoekscommissie. Premier Rutte ontvangt morgen de Wit-Russische oppositieleider Tiganovskaya. Ze bezoekt een aantal Europese landen om steun te krijgen voor haar strijd tegen president Lukashenko. Het weer, de bewolking neemt toe, het koelt af naar een graad of 9.